Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De waterleidingmaatschappij Limburg gebruikt voorlopig geen water uit de Maas voor het drinkwater. Er zit te veel landbouwgif in de Maas. Het is een onkruidverdelger die veel in de landbouw wordt gebruikt. De stof zou in België in de rivier zijn beland. De vervuiling werd tien dagen geleden ontdekt. Wintersporters hebben in Oostenrijk twee minuten stilte gehouden... voor de twee Nederlandse slachtoffers van het lawineongeluk van gisteren. De mannen van 33 en 39 werden in Sulden bedolven onder 3 meter sneeuw. Een derde Nederlander van 54 overleefde het ongeluk. Op de autobaan in Beieren zijn vanochtend in dichte mist 18 auto's op elkaar gebotst. 29 mensen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Het ongeluk gebeurde bij de plaats Marktbreit. Een busje raakte de vangrail en achteropkomend verkeer kon niet op tijd meer remmen. Na felle protesten komen er nieuwe verkiezingen in Bolivia. Dat belooft president Morales na een kritisch rapport over de verkiezingen van vorige maand. Demonstranten zeggen dat er is gefraudeerd. Toen de politie zich gisteren aansloot bij de demonstranten... nam de druk op de president verder toe. PVV-leider Wilders wil met een noodwet de stikstofproblemen aanpakken. Volgens Wilders moeten de bouw en de boeren het komende half jaar hun gang kunnen gaan... en hoeft de maximumsnelheid in die periode niet omlaag. In de tussentijd kan de regering dan werken aan definitieve stikstofmaatregelen. Wilders hoopt voor zijn noodwet op steun van het CDA. Op de A2 bij IJsselstein is gisterochtend een man aangehouden... die een grote vlag met mast op het dak van zijn Ford Fiesta had gezet. Op de vlag stond de tekst Jezus mijn verlosser... De politie zette een man langs de kant van de weg. De Rijksdienst voor het Wegverkeer gaat nu bekijken welke regels er zijn overtreden. Het weer, zonnig, alleen in het noordwesten kans op een lichte bui. Het is ongeveer 9 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en regen en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk vanaf Tessel en dat merk je op de N250 van Den Helder naar de Kooi.